Jelle met het NOS Journaal. Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie hoopt op een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken de Tweede Kamer gaat bezetten om de regering weg te krijgen. Hij deed die uitspraak in een interview met een Belgische website. Volgens Van Meijeren gedraagt de staat zich tyranniek... en worden Nederlanders van hun grondrechten beroofd... onder meer door de coronamaatregelen. Premier Rutte noemt de woorden verwerpelijk en totaal onverantwoord. Ook minister Jezilgus van Justitie en Veiligheid... keurt de uitlatingen van Van Meijeren sterk af... net zoals verschillende Kamerleden. Voetballer Cristiano Ronaldo lijkt aan te sturen op een vertrek bij Manchester United. De sterspeler heeft in een interview hard uitgehaald naar zijn trainer Erik ten Hag. Ik heb geen respect voor hem omdat hij ook geen respect voor mij toont, al dus Ronaldo. De 37-jarige Portugees zegt zich verraden te voelen. Hij heeft het gevoel dat ten Hag en een aantal bestuursleden hem weg willen hebben. Ronaldo werd onlangs geschorst omdat hij weigerde in te vallen tijdens de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar keerde in 2021 terug bij Manchester United. Het demonstratierecht staat in Nederland onder druk. Gemeenten en de overheid leggen met hun beroep op de openbare orde... demonstranten onnodig veel beperkingen op. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Volgens Amnesty zien burgemeesters demonstraties vooral als een risico voor de openbare orde... en niet als de uitoefening van een mensenrecht. De meeste demonstraties verlopen zonder probleem, al dus Amnesty. In de regio Gerson in het zuiden van Oekraïne zijn meer dan 400 oorlogsmisdaden gepleegd. Dat meldt de Oekraïense president Zelensky. In het gebied zijn lichamen van militairen en burgers gevonden, al dus Zelensky. Afgelopen vrijdag trokken Oekraïense militairen de havenstad in en werden de Russen verdreven. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt landinwaarts op veel plaatsen tot rond het vriespunt. Overdag is het zonnig. Het wordt overdag maximaal zo'n 12 graden.